Lot Lewin met het NOS Journaal. Brussels Airport annuleert morgen alle vertrekkende passagiersvluchten vanwege een grote staking. Zowel beveiligingspersoneel als de afhandelaars staken morgen. Daardoor zegt de Belgische luchthaven de veiligheid van de passagiers en het personeel niet te kunnen garanderen. Het zou gaan om ruim 400 vertrekkende vluchten die zijn afgelast. Het vrachtverkeer en de aankomende vluchten worden vooralsnog niet geannuleerd. De komende week staan er meer stakingen op het programma in de luchtvaart in België. Er is, net als in Nederland grote onvrede over de hoge werkdruk. De coalitie van president Macron heeft bij de Franse parlementsverkiezingen volgens de eerste prognoses geen meerderheid behaald. Zijn samenwerkingsblok Ensemble haalt naar verwachting 224 zetels. Voor een meerderheid zijn 289 zetels vereist. Die had Macron voor de verkiezingen nog wel. Dat betekent dat het moeilijker wordt voor de president om zijn plannen door het Franse parlement te loodsen. Macrons coalitie blijft wel de grootste. De internationale zwembond FINA heeft nieuwe regels opgesteld... voor deelname van transgenders aan vrouwencompetities. Alleen jongens die voor hun twaalfde verjaardag hun transitie naar meisje hebben afgerond... mogen bij de vrouwen meedoen. Dat hebben de zwembonden besloten op basis van onderzoek... waaruit blijkt dat jongens die na de puberteit een transitie maken... een onevenredig groot voordeel hebben als ze meedoen bij de vrouwen. Daarom wil de FINA voor hen een nieuwe categorie opzetten. Max Verstappen heeft de Grand Prix van Canada gewonnen. De Red Bull-coureur troefde in Montreal Carlos Sainz en Lewis Hamilton af. Perez viel uit met een koppelingsprobleem... en Charles Leclerc werd vanaf de 19e startpositie nog knap vijfde. En het weer bewolkt, in het zuiden nog een bui.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 There's a magical world we can share. In a new world, me and you, girl, dancing easy. Anytime, anywhere. From you know we can stay in a new world, me and you, girl, dancing Het Z. Van Zon, Of war pink, boys of war blue, boys that always grew up better men than me and you. What's a man now? What's a man mean? Is he rough or is he rugged? Is he cultural and clean? Now it's all changed. It's got to change more. Cause we think it's getting better, but nobody's really sure. heart take it away.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 Cause all the good things come to an end So baby, bye-bye Wish you the best But most of all, I wish that I could love you less Well, maybe you're right I'll find someone else You say it isn't me, but when did that ever So baby, bye bye.